een Klomp met het NOS-journaal. De PVV stapt in het Europese parlement over naar de nieuwe fractie Patriotten voor Europa. Dat samenwerkingsverband werd vorig weekend gepresenteerd door de Hongaarse premier Orbán, de Tsjechische oud-premier Babiš en de Oostenrijkse Vrijheidspartij. Ze hopen genoeg steun te krijgen om samen een uiterst rechtse fractie te kunnen vormen in het Europarlement. Ze krijgen dan meer spreektijd en hebben ook meer middelen om de Europese agenda te bepalen. De politie onderzoekt de dood van een hoogbejaarde vrouw in het Brabantse Eersel. Een familielid vond haar vanmorgen dood in haar huis. Een huisarts twijfelde of ze wel een natuurlijke dood was gestorven. En schakelde rechercheurs en een forensisch arts in. Die gaan uit van een misdrijf. Wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. Volgens buurtbewoners was de vrouw weduwe en woonde ze alleen. De politie waarschuwt voor een nieuw type babbeltruc... waarbij criminelen zich voordoen als agent. Slachtoffers krijgen eerst een telefoontje dat er inbrekers actief zijn... en dat de politie hun geld en sieraden komt ophalen om te bewaren. Tientallen mensen zijn er al ingetrapt en hebben kostbaarheden meegegeven met een nepagent. In het Brabantse Waalre is een drugslab ontdekt. Na een tip viel de politie met een speciaal team het pand binnen. Er lagen chemicaliën om drugs mee te maken en een grote hoeveelheid drugs. En ook werden er twee voertuigen en meerdere vuurwapens gevonden. En er liepen meerdere honden rond. Die zijn door de dierenambulance meegenomen. Op het moment dat de politie binnenviel was er niemand binnen. Er is dus ook niemand opgepakt. Duitsland is uitgeschakeld op het EK voetbal. Het gastland verloor in een spannende kwartfinale in de verlenging van Spanje met 2-1. Daarmee heeft Spanje zich als eerste geplaatst voor de halve finales. De tegenstander wordt Portugal of Frankrijk. Die twee landen nemen het nu tegen elkaar op. Het weer, vanavond bewolkt, vooral in het noorden wat regen. Vannacht is het ongeveer 14 graden. Morgen regen en veel wind, maar ook wat zon en het wordt dan een graad of 18. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu, see it. the ceiling. I don't know what you're doing in New York. All I know is you ain't on my bedroom floor. I'm seeing you undressed in my room, but it's just a memory, a fantasy. Are you in your house? Are you going out? Are you going crazy like me? From the breaking of the day to the middle of the night, I try forget about you, baby, and I try. Are you going out? Are you going crazy like me? From the breaking of the day to the middle of the night, I try to forget about you, baby, and I. an exotic drink, the radio playing songs that I have never heard.